Na een korte show kwamen de atleten en begeleiders binnen. En daarna was er een grote show met onwaarschijnlijk mooie effecten, muziek, zang en dans. In deze show werden vele aspecten van Canada uitgebeeld, zoals de natuur en de verschillende culturen. Bij het binnenkomen van de ploegen was er een ontroerend moment toen de afvaardiging van Georgië binnenkwam. Alle aanwezigen in het stadion stonden op uit respect voor de Georgische rodelaar die de afgelopen dag verongelukte. Nederland was het 58ste land dat het stadion binnenkwam. Bobsleer Timothy Beck droeg de vlag. Om half zes verklaarde de gouverneur-generaal van Canada, Michael Jean, de winterspelen in Vancouver officieel voor geopend. Op een universiteit in de Amerikaanse staat Alabama heeft een vrouw drie mensen doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de faculteit Biologie. Volgens lokale media was de vrouw een docente die juist te horen had gekregen dat ze geen vaste aanstelling kreeg. Alle slachtoffers zijn medewerkers van de faculteit. De vrouwelijke schutter is door de politie van Alabama opgepakt, net als haar echtgenoot. Bij een ongeluk met een Deense bus in Duitsland zijn zeker drie passagiers omgekomen. De bus was met 66 inzittenden op weg van Berlijn naar München. Bij Dessau raakte de touringcar tijdens een inhaalmanoeuvre van de weg en kwam op zijn zijkant terecht. Volgens de Duitse politie is er naast de drie doden ook een onbekend aantal zwaar gewonden. Een groot deel van Nederland maakt zich op voor het carnaval. In honderden plaatsen heeft gisteravond de lokale Prins Carnaval de sleutels van de stad gekregen, waarmee hij de komende dagen officieus de baas is. In de Brabantse gemeente Zomeren is vanochtend een bijzondere bruiloft. Prins John de Neurste trouwt daar met zijn prinses Petra. Het weer, het vriest nu ongeveer 4 graden. Overdag af en toe zon, maar plaatselijk ook kans op lichte sneeuw.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 tu cuerpo, alegría, Macarena.